Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Johnny voor het weekend. Johnny voor het weekend. Met Johnny van Hoorn. Met Johnny van Hoorn. 501. Dit, dit is deze week de Radio 501. Plaats voor je hoofd. kan je dan je, je, je show beter openen dan gewoon de Radio 501 plaat voor je hoofd te draaien. En wat is hier lekker deze week? De mannen van Steed. Het nummer heet Better Man. Wauw, wauw, wauw. Wat een boombastische gelegenheid. Goedenavond allemaal. Welkom. Dit is Shorting voor het weekend. Uh, iedere donderdagavond van 8 tot 10 ga ik jou gewoon klaarstomen voor een lekkere eh, weekend vibe. Hoef ik vandaag ook helemaal niet veel voor te doen. Want het is immers gewoon een tropische dag. En op 6 september is dat nog nooit gebeurd. De warmste dag ooit in september gemeten was wel op 5 september. En toen was het warmer dan op... Eh, nu op 6 september. Maar dat maakt allemaal niet uit. Wij maken dit nu mee, anno 2013. En ik geef klappen, het is nog lang niet afgelopen met het mooie weer. Want het gaat gewoon door. En ook de lekkere muziek gaat lekker door. Ik sluit aan bij uh, uh, waar Seriel mee is gestopt. Met zijn High Times. Iedere donderdag. Ik sluit erop aan met de mannen van de Skanking Monks. En we gaan nog even iets genieten van Back Against the Wall. Lekkere luie zondag, of eh, donderdagavond moet ik zeggen. Laat je pakken door de muziek. Stop, pay attention to them who can understand. Cause all they wanna do is criticize me for the way that I am. it's or then it's that. They say I'm not that slim, but I'm way too fat. And the music's nice, well, the singing's whack. And the list goes on, and it's a waste of breath. This is what can happen when you're back against the wall. So just take. Lies in them crooked ways. All I do is keep my eyes on job, pray and keep the faith. Feel the world against me. They hold me down and feed me hate. Underestimate to recognize, man. I see I'm great. The teachers in my school's bunch of fools. Fail to recognize and appreciate the jewels. Don't listen to what people say or imitate what they do. Beware of the underdog, cause one day he be of you. What can happen when you're back against the wall? So just right, they expecting me to be polite. What they don't really see, that it's my point of view, and I still have my pride. And then they try to justify the things they said. I cannot forget. It sticks in my head. I said it sticks in my head. It sticks in my head. Yeah. This is what can happen when you're back against the wall. So just eyes look fresh for the interview. In a three-piece suit, I'm talking business with you. Next minute, I'm on a train with a girl. I'm kicking game, underestimate my brain, and I'm burning with flame. think oh, with all of y'all. Don't let them degrade you. Never let them keep you down. Oh, they can always underestimate you. Don't never let them keep you down. Yeah. muziek. oh, lekker. Giovanka. Ze is hier wel eens eh, in de studio of in de oude Radio 5 Lijn studio geweest. En dit is haar laatste single. How Does It Feel? Nou, kun jij zeggen, gewoon eh, zoals dat altijd gaat met deze temperatuur. Ja, nou, en dan, ja, dan, dan, dan heb je behoefte aan, aan contact. En daar gaat de volgende plaat dan weer over. Edwin Star, kwart over acht, radio 51.nl. Het station voor onbekend en opkomend talent. En dan ga ik weer even eh, snel verder praten met de buurman. Want terwijl ik dan de microfoon open zet, moet hij zijn mond weer dicht houden. Anders hoor je die ook weer op de radio. En ja, dat zijn dingen die dan net niet radiovriendelijk eh, overkomen. Wel bedoeld om radiovriendelijk te zijn, maar dat toch een hele andere betekenis hebben. Ah, genoeg gekletst. Tijd, zoals gezegd, voor contact. Contact van Edwin Starr. Tot zover zijn. Eh, ik weet niet of het zijn laatste hit was, maar het is wel een aantal jaren geleden. Uit de jaren 70 alweer gauw oude disco eh, klassieker stamper. Ondertussen heb ik de volgende plaat al voor jou klaarstaan. Uh, die ga ik zo meteen draaien. Ik kreeg toch een, een, een, een, een, een, een berichtje binnen. Dat bereikte mijn oren. En dat ging over de Radio 501 plaat voor jou. Of de nieuwe single van Steed. Better Man. Ja, en er zit inderdaad een heel bekend stukje in. En ik weet dan welk stukje dat is. Kan ik jou wel verklappen, maar dat doe ik niet. Dat doe ik in het volgende uur als ik de Radio 5 alleen plaats nogmaals ga draaien. En ik vind dat ze dat wel heel fantastisch gedaan hebben. Hè? Want als je daar gewoon wel een hit wil maken, ja, dat zit er dan iets bekends in. Werkt het zo of werkt het niet zo? He, commerciële muziek is natuurlijk een, een, een, apart dingetje. Maar we draaien hem gewoon dus in het volgende uur nogmaals. En dan kan je het zelf helemaal beoordelen. Dus uh, eh, Steed. Eh, dan ben ik daar weer eventjes eh, over. heb eh, ik dat weer even kwijt. Ik ging, of ik ga de volgende plaat voor jou klaarzetten. Heb ik al gedaan. En ga hem voor je aankondigen. Natuurlijk. De mannen, heren, dames. Ze zijn nog allemaal jonger Om en erbij rond de 20 jaar jong. En dan al zo succesvol. Ik heb het over Please Working Like a Madman. I money. I guess it's all cool, I take the train to school. I can't afford fuel, running round through town, looking like a fool, so I don't work, can't buy things for you, not the type to buy that. I can't afford this, and I roll up my roll ups. I can't afford six, not the type to buy meat when I take you out to eat, cuz I'm the type that can't afford shit. And I hope that you could still be into me. See, I'm the type that gotta try to make it in the industry, I'm far from a star. I still study, I play my guitar so I don't make money. Trying to save time for you, but my schedule is tight. I save time for friends, the people I like. I kissed you goodnight, woke up the next morning, and the only thing next to me in bed was my mic. that it a table set for two, or is it me heading out to work to buy things for you? And I hope now that you're gone, you'll hear this song telling you that you were wrong. Hey, I was working on your love song. was zomaar even benieuwd hoe het ging eh, met de mannen van Semi Stereo. En vandaar ook dat ik zoiets had van, joh, weet je wat, ik ga een plaatje voor je draaien van deze mannen. En eh, toen had ik gekozen voor natuurlijk A Graceful Shutdown van het album uit 2012. It's Very Over There. Die Love, gewoon Semi Stereo, zo heet het album. Ja, eh, dat is ook wel eenvoudig, zoals het leven ook kan zijn. Eh, eh, met het warme weer heb ik altijd zo'n behoefte in, in bepaalde platen. En ook als het dan winter is en ik zet deze plaat op, dan heb ik even goed eh, een heel positief gevoel altijd. Wat ik ervaar. En dat wil ik graag met jou delen. Het lekkere warme weer. Kortom, we gaan down under. Ja, natuurlijk. Man at Work. Ja, inderdaad. Het is weer een oudje. Met die first leuke videoclip. Moet je maar eens even opzoeken op YouTube. Ja, ah, als je een beetje oud bent zoals ik dan, dan vind je dat leuk.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 Onder andere Rob Murphy, Chris Keys en Peter McVie. En het was een, uh, bijzonder onvergetelijk en mm, mm, enerverend weekend. Oh, en wat maken die gasten nou goede muziek. En ja, wat zijn het ook een, een, aardige mensen. Ik wist niet dat Ieren zo aardig waren. Ik had ook nooit iets tegen de Ieren, maar dan word je gewoon weer eh, eh, eh, verrast op ja, hartelijke wijze. En wij hebben ze dan ook natuurlijk hartelijk ontvangen. Hey, zo zijn wij dan ook wel weer. Voor rekening hebben wij wel vaker artiesten ontvangen hier, zowel uit binnen- en buitenland. En ja, vooral die, die buitenlandse artiesten, die, het is natuurlijk heel bijzonder als je dan in Nederland aankomt. Want wat, wat zijn we hier? Waar zijn we hier nou met z'n allen mee bezig? Nou, we zijn gewoon bezig om lekkere muziek te maken. En we zijn een platform voor onbekend en opkomend talent. Ja, dat is Radio 5 alleen. Maar ook deze. De nieuwe single van de mannen van de staat. Devil's Blood. Dat is weer een lekkere. Ah. ze nooit zullen vergeten. De jaren 80. David Austin die vertolkte nog één keer speciaal voor jou. Daar is Johnny voor het weekend. De editie van 6 september 2013 alweer. En meteen ga ik nog voor jou draaien UB40. En ook wil ik jou kennis eh, laten maken met The March Monkeys. En UB40 die draai ik speciaal voor, uh, voor Rogier en voor Carla. San life so The Way You Do The Things You Do. Ja, als dat niet eh, aansluit bij de zomer, nou, dan, dan, dan weet ik het ook niet meer. Ehm, ik weet het sowieso. Ik heb in mijn handen een, eh, eh, een, een, prachtige ja, een EP van de March Monkeys. Wij krijgen natuurlijk heel veel toegestuurd naar de studio eh, het Koepoort, of, eh, sorry, sorry, studio de Bierkei, moet ik zeggen. En eh, dat kun jij gewoon ook doen. Blijf vooral jouw demo's, EP's, e singles toesturen. Studio radio 501.nl. Kijk gewoon op, op de webpagina, dat wijst zich allemaal vanzelf. Deze heb ik even in mijn handen, die trekt mijn aandacht. Ik hou mij voor de webcam. Het ziet er gewoon heel leuk uit. De March Monkeys, zij pretenderen de kleinste big band ter wereld te zijn. deze schijf Athra uh, eh, getiteld. Hebben ze opgenomen in eh, Frankrijk. En eh, de formatie March bestaat uit Martijn Jansen, Kay Leers, Michiel Schreuders en Floris van Slijpen. bas, zang, gitaar, zang, accordeon, melodica, percussie en zang. Nou, ik ben reuze benieuwd. Ik, ik laat het oordeel aan jou afhangen. Jij mag oordelen. Ik ga de titel draaien. Games. Voordat ze mezelf hem zelf al aankomen. I'm going, inderdaad. Dit is dan eh, tot zover de March Monkeys en de Mer Games. Ik ben het komende uur eh, gewoon weer bij je terug. Even boodschappen doen. De feitelijke dingetjes rond 9 eh, uur. Je weet het wel, wat er gaat gebeuren. De Radio 5 Lane Spots. En daarna ben ik weer bij je terug. Ik sluit af met ja, de, de donderdisc voor deze week. Voor dit uur. En dan ben ik straks weer bij je terug. Disc. Dit is de donderdisc disc van Radio 501.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 En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Obraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis service. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct. Fly Emirates. Hello tomorrow. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag Radio 501. Johnny voor het weekend. Johnny voor het weekend. Met Johnny van Hoorn. Met Johnny van Hoorn. 501. zo'n fijne plaat uit de jaren 80. Het lijkt wel een, eh, het lijkt wel een programma der herkenningen. Het lijken wel de eh, eh, klassieke, de classics van Radio 501. Fiction Factory feels like heaven. Oftewel, doe je ogen dicht en kijk om je heen. En dan voel je het ook. It, feels, it really feels like heaven. Goedenavond, welkom in deel 2. Johnny voor het weekend. 11 minuutjes over de klok van 9 uur. Zometeen ga ik dan proberen. Het was omtrent de nieuwe plaats van Steve te, te ont, of, hoe noem je dat nou? onthullen aan jou. Alhoewel, er is helemaal geen geheim. Het is gewoon een een steen goede plaat. En daarom ga ik hem zo meteen nog een keer draaien. En over goede platen gesproken. Oh, dit was ook zo'n lekkere Radio 501 plaat. Uit het jaar 2012 alweer. Oh, maar dan gaat het snel. Tommy Gun, Ride With Me. Er zijn mensen die vinden hem depressief. Maar ook dat moet jij maar zelf eh, beoordelen. Ik vind hem goed. To No, you don't know where, no. I would like to tell you something about myself. Would you ride with me? Oh. she ride with me? Oh, I was never too slow. No, I was never too slow. I'm never too late. Are you tired of me? Oh. Up the Sky van Anne Groen. Al twee keer uh, finalist van Sing Song. Eh, wordt elk jaar gehouden tijdens de Hoornse Stadswezen. En al twee keer heeft zij eh, op het podium gestaan. Respectievelijk een tweede en een derde plaats. En Anne Groen onthoudt die naam. Deze dame die komt er vast wel zeker weten. Lekker nummer eh, van haar, eh, van haar eh, album. Die draai ik gewoon eventjes hier. Oh ja, ik zou het mysterie... Nou ja, het is geen mysterie. Het is geen geheim. Ik zou nog even over de Radio 5 Leen plaat voor je hoofd. Daar nog even bij stilstaan. Deze week is hij van Stier. De mannen komen hier uit Horen. En we zijn heel trots op hun. Dat zij deze fantastische nieuwe single bij ons alvast hebben gedropt. Better Man. Die ga ik zo meteen voor jou draaien. En er zit inderdaad een heel klein riffje in. Een melodie die je vast wel herkent eh, kreeg ik al een eh, reactie op eh, via studio.radio501.nl. En ik zal het je even laten horen waar het is. En het is helemaal niet gestolen of zo. Nee, want zo gaat het in de muziek. Ik bedoel, elk akkoordje en elk riffje is, is al een keer gespeeld. En alles is al een keer uitgevonden. En ja, gaat er natuurlijk ook wel om dat je nog steeds origineel blijft. In deze plaat is gewoon super cool en helemaal, helemaal origineel. Maar ik wil je toch even laten horen waar ik denk, waar wij van denken. Mm, ik, ik hier en nog niet bij naam eh, te noemen persoon hier in de studio. Waar het wel eens van geïnspireerd zou kunnen zijn. Luister eens even naar deze plaat. Even een kort stukje eh, om je weer even pakken te maken. Ja, dat is hem, ja. Ja, weet je nog? Je hoort hem al eventjes eh, voorbij. Eh, tromperen, trompetteren, zoals er dan eh, gezegd wordt. Nou, tot zover. Deze plaat gaan we niet helemaal draaien. Want het gaat met zandverrekening om de Radio 501 plaat voor je hoofd. Jong en onbekend talent op 501. Nu! De Radio 501. kon het dan toch niet laten om hem inderdaad even helemaal voor jou te draaien. Destination Move On Up. En eh, daarna natuurlijk ook het origineel van M People. Die hebben hem ook gemaakt. Eh, ja, en deze dan. Mentronics, Got To Have Your Love. Acht minuutjes over half tien. Goedenavond allemaal. Eh, nogmaals, op deze zeer zwoele, bijzondere zomeravond zo laat. of in het begin van september, maar laat in de zomer gesproken. Dan vind ik het tijd voor deze plaat. Peter McVeigh. Only the World.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 Mando Jao. En uh, ja, in het kader van eh, lekkere stevige gitaren draai ik ook heel graag de volgende plaat voor jou. En dat is ook wel leuk. Vorige week draaide ik de mannen van Marshall Mouse. En toen vertelde ik dat aanstaande zaterdag 14 september in Manifesto zij op gaan treden. Tezamen met Dope D.O.D. en laat ik die nou voor jou hebben klaarstaan. Ga jij en ik luisteren naar het nummer Ghost and the Darkness. Voodoo magic. Fucking voodoo magic, man. yeah, who's wicking? I leave your crew bitter. Moon killer, throw your groupies in the wood chipper. I choose quick and pick a new victim. I remove his or her liver on a huge pillar with a few fingers. Pale spirit, no prints like gloves. I can pass through walls cause I'm the son of an incubus. My stare makes you kiss the dust. Makes a young man turn old, weak, sick, and wrinkled up. I own places they disturb way back. You can only see me on your survey cam. 3 a.m. shit crawler turn your girlfriend into a homicidal sleepwalker. I asked Brady, what's wrong with the hotel I'm staying? He told me I've always been the caretaker. It's an addiction, way beyond cold turkey. I can't hold a fury. That's when I show no mercy, and I'm so thirsty. Let me quench my thirst on my enemy's knee. Any entity I see gets total eternity. Your bones and guts, that shit's holy to me. I'm like Simon Ruthless, barehanded, Levian's toothless. We you living on a bad planet You're quite clueless You're just like Judas You might just run while I face nights Fights with the white cougar And I don't carry Luger Just me and this In the darkness I'm raising the obelisk I'm a spiritist I'm a life to the animals I'm giving it Nobody's innocent So I follow the trail of intestines The ghost in the darkness Return in a second I'm howling, crying Drinking the blood of the lion It made me the beast of the tyrants Onvervalse eh, onvervalse disco klassieker van First Choice. Let's No Man, Put Us Under. En dan moet je eigenlijk net zo lang wachten tot die outro komt. Er, it's not over, it's not over. Nou, kan jou verklappen, deze show is dan toch ten einde gekomen. Ik heb nog heel veel muziek die ik niet heb gedraaid. Maar die draai ik dan volgende week voor jou. Dus dan weet je weer waar je moet zijn. Vanaf 8 uur, Johnny voor het weekend. Radio 501. Zometeen veel plezier met Gio. En zijn geluiden uit de bunker. Ik sluit af met een plaatje alweer eh, van eh, enige tijd geleden. Maar uh, desalniettemin heel leuk om weer eens eventjes terug te beluisteren. Het is een eentje van Weras en het nummer The Teenage Dirtbag.